Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In navolging van Wall Street lijken ook de beurzen in Azië en Australië wat op te leven. Ze zijn geopend met een voorzichtige winst. De Nikkei staat 2% hoger. De Kospi in Zuid-Korea staat 4% in de plus en de ASX in Australië staat 1% hoger. Het lijkt het positieve effect te zijn van een rentebesluit van de Fed. Het Amerikaanse stelsel van centrale banken maakte gisteravond bekend dat de rente in elk geval de komende twee jaar laag blijft. Daardoor sloot ook de Amerikaanse beurs met een lichte winst. De beursdag werd in New York afgesloten met een winst van 4%. China heeft zijn eerste testvaart gemaakt met een vliegdekschip. Het gevaarte vertrok vanochtend vroeg uit de haven van Dalian aan de Gele Wereldwijd zijn er negen landen die beschikken over vliegdekschepen. China zou nummer 10 zijn. China investeert fors in de opbouw van een marinemacht. het was ook bekend dat het land bezig was een oud Sovjetschip om te bouwen tot vliegdekschip. Peking manifesteert zich de laatste jaren steeds nadrukkelijker rond zijn territoriale wateren en dat leidt geregeld tot spanningen met onder meer Zuid-Korea en ook de Verenigde Staten. In Brazilië zijn de onderminister van Toerisme en tientallen ambtenaren opgepakt op verdenking van corruptie. Ze zouden enkele miljoenen euro's aan gemeenschapsgeld hebben weggesluist. Het geld was bedoeld voor het trainen van werknemers in de toeristische sector, maar de verdachten zouden het geld in eigen zak hebben gestoken. Met de arrestatie van de nummer 2 van het ministerie van Toerisme hebben sinds het aantreden van president Rousseff in januari drie prominente politici het veld moeten ruimen. Eerder vertrokken een topambtenaar van Rousseff en de minister van Transport. Ook zij worden beschuldigd van corruptie.